moet met het NWS Journaal. Over een week en Rusland zijn het erover eens geworden op een conferentie in München. De strijdende partijen moeten de gevechten afbouwen. Ook moet er snel humanitaire hulp op gang komen. En daarna kunnen er nieuwe vredesbesprekingen beginnen. De bombardementen op IS in Syrië gaan wel door. De Amerikaanse minister Kerry en zijn Russische collega Lavrov erkennen dat het afwachten is... of de strijdende partijen echte wapens neerleggen. Een Syrische oppositieleider reageerde voorzichtig positief op de plannen. Na bijna vier maanden is het gelukt om een gaslek in een buitenwijk van Los Angeles te dichten. Door het lek hadden duizenden bewoners last van stank, hoofdpijn, misselijkheid en bloedneuzen. Een groot aantal inwoners ontvluchtte de wijk. Scholen werden gesloten en de gouverneur riep de noodtoestand uit. Een oude lekkende gasopslag was de oorzaak. Die werd in de jaren 60 in gebruik genomen nadat een olieveld was leeggepompt. Het lek is nu provisorisch gedicht en wordt uiteindelijk definitief met cement afgesloten. Premier Rutte geeft toe dat de aanpak van de vluchtelingenstroom naar Europa nog niet genoeg heeft opgeleverd. Maar de premier ontkent dat hij het oplossen van de problemen te rooskleurig voorstelt. In het Kamerdebat over de asielzoekers verweet de oppositie Rutte dat hij te optimistische voorspellingen doet. Dat zou het Nederlandse draagvlak voor de opvang van vluchtelingen verlagen. De Rotterdamse burgemeester Abu Talib is niet blij met de particuliere opvang van een groep bedreigde vluchtelingen in zijn stad. De groep homo's en transgenders was weggepest uit het AZC in Alphen aan den Rijn. Sympathisanten betalen voor hun tijdelijke opvang in Rotterdam. Abu Taleb is bang dat andere vluchtelingen gaan zeggen dat ze homo zijn... om ook een speciale behandeling te krijgen. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en klaart het op. Er is kans op lichte vorst en lokaal kan er een mistbank voorkomen. Overdag is er aardig wat zon en dan wordt het een graad of 6.